Book 2 67 67 67สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ2 Possessief pronomen deel 2 Possessief pronomen 2แว่นตา de bril. De bril. Hij is zijn bril vergeten. Hij is zijn bril vergeten. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Waar ligt zijn bril dan? Waar ligt zijn bril dan? Nalika de klok. De klok. นาฬิกาของเขาเสีย Zijn horloge is kapot. Zijn horloge is kapot. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง De klok hangt aan de muur. De klok hangt aan de muur. หนังสือเดินทาง het paspoort. Het paspoort. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Hij is zijn paspoort verloren. Hij is zijn paspoort verloren. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Waar heeft hij zijn paspoort dan? Waar heeft hij zijn paspoort dan? พวกเขา ของพวกเขา zij haar zij haar เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ De kinderen kunnen hun ouders niet vinden. De kinderen kunnen hun ouders niet vinden. แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Maar daar komen haar ouders al aan. Maar daar komen haar ouders al aan. Kun, van kun. U, uw. U, uw. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ Hoe was uw reis, meneer Muller? Hoe was uw reis, meneer Muller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Waar is uw vrouw, meneer Muller? Waar is uw vrouw, meneer Muller? Kun, kong kun. U, uw. U, uw. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Hoe was uw reis, mevrouw Schmid? Hoe was uw reis, mevrouw Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ Waar is uw man, mevrouw Smit? Waar is uw man, mevrouw Smit?